8 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn gisteravond bijna 100 tips binnengekomen... over de bedreigingen en pogingen tot afpersing van John en Linda de Mol. De tipgevers noemden namen, soms dezelfde. De politie liet een compositietekening zien van een oudere man... die een doos gebak liet afleveren bij John de Mol thuis. Bij dat gebak zat een dreigbrief. In totaal kreeg de Mol vier van zulke brieven. De bestuurder van de monstertruck in Haaksbergen heeft in de Telegraaf zijn medeleven betuigd met de nabestaanden en slachtoffers. Mario D. schrijft dat hij en zijn gezin het verschrikkelijk vinden wat er zondag is gebeurd. Over de schuldvraag wil hij niet zeggen uit respect voor de slachtoffers. Mario D. reed met de monstertruck het publiek in. Daarbij kwamen drie mensen om het leven, dertien mensen liggen nog in het ziekenhuis. In Hongkong zijn de festiviteiten voor de Chinese Nationale Feestdag van start gegaan... ondanks de massale protesten op straat. De omstreden bestuurder van de stad, Leung, was bij de openingsplechtigheid. Van achter de politiebarricades riepen duizenden betogers dat hij moet aftreden. Vanwege de oplopende spanning is een grote vuurwerkshow in Hongkong geschrapt. Axo Nobel wil weer chloortreinen laten rijden tussen Duitsland en Rotterdam... Door een staking van het personeel dreigt bij het chemiebedrijf in de Botlek een tekort aan chloor. Vroeger liet AXO geregeld chloortreinen door Nederland rijden. Sinds 2006 gebeurt dat nog maar zelden vanwege het veiligheidsrisico. De Nederlandse speelfilm Aan Motherfucker is zes keer genomineerd voor een Gouden Kalf. De film van regisseur Michiel Ternhoorn is onder meer genomineerd in de categorieën Beste Film, Beste Regie en Beste Mannelijke Hoofdrol. De films Hemel op Aarde en Nena kregen elk vijf nominaties. Vrijdag worden de winnaars bekendgemaakt. Het weer, hier en daar mistbanken. In de loop van de ochtend geregeld zon, later bewolking en wat regen. Het wordt ongeveer 20 graden.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 Je moet bij het knooppunt Holendrecht dus al kiezen voor de A9. En je volgt dan eerst even de borden Schiphol en daarna de A4 richting Amsterdam. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat tussen Everdingen en Nieuwegein-Zuid 6 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend.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 Can feed them like the fishes down below. ZFM. waste of time because she's mine. tell you I'm the one for her. Uh, Cause she said I blow her mind. The girl. she's mine. Mine, mine. The girl is mine.